Clemens Peters met het NOS-journaal. Een groep Dutch trauma's die ze hebben overgehouden aan de vredesmissie in de Bosnische enclave Srebrenica. Ruim 200 oud-militairen eisen 22.000 euro per persoon. 1000 euro voor elk jaar sinds het einde van de missie in 1995. Onder hen is ook de destijds plaatsvervangend commandant Rob Franke. De Dutchbatters vinden dat de defensie tekort is geschoten en ook nu niet meer met hen in gesprek wil. De coalitie in Rotterdam is zijn meerderheid kwijtgeraakt. Raadslid Mo Anval van Leefbaar Rotterdam stapt over naar de partij NIDA... die politiek bedrijft op basis van de islam. Anval verwijt Leefbaar dat die partij de stad verdeelt... en de kloof tussen rijk en arm vergroot. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66... heeft nu nog 22 van de 45 zetels. De overstap komt op een lastig moment. Juist deze week moet leefbaar wethouder Schneider zich verantwoorden... voor de vele miljoenen die de gemeente heeft verloren door fraude bij het poppodium Waterfront. Minister Kamp wil gemeenten toestemming geven om zelf te kunnen beslissen welke woningen wel of geen gasaansluiting krijgen. Nu moeten volgens de wet alle nieuwbouwwoningen verplicht aangesloten worden op het aardgasnet. De Tweede Kamer heeft al aangedrongen op het aanpassen van die wet. Omdat de verplichting tot een fossiele gasaansluiting het moeilijker maakt om nieuwbouwwoningen energie-neutraal te maken, zoals de overheid graag wil. Een 19-jarige jongen uit Duitsland is dit weekend overleden tijdens het dancefestival Defcon 1 in Biddinghuizen. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf, maar de politie doet toch onderzoek omdat de doodsoorzaak onduidelijk is. De jongen raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag op het evenemententerrein onwel. Hulpdiensten begonnen direct met reanimeren, maar hij overleed later die nacht in het ziekenhuis. Het weer. Vannacht is het droog. Morgen is er eerst wat zon, maar geleidelijk neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In de loop van de middag en de avond valt er een aantal buien, mogelijk met onweer.